Robert Baltus met het NOS-journaal. In een toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York... heeft de Amerikaanse president Donald Trump hard uitgehaald naar de VN zelf. Hij sprak zijn twijfels uit over het instituut dat volgens hem te weinig doet om oorlogen te beëindigen. Hij gaf zichzelf complimenten voor het buitenlandbeleid dat hij tot dusver heeft gevoerd. Trump stelde dat hij in zijn nieuwe ambtstermijn als president al zeven oorlogen heeft beëindigd. En hij stelde vast dat geen van de 193 lidstaten hem had gebeld om hem daarbij te helpen. Doelman Tim Krul heeft een punt gezet achter zijn voetbalcarrière. Krul werd op het WK van 2014 een nationale held... door in de kwartfinale tegen Costa Rica twee penalties te stoppen. Hij kwam in totaal 15 keer uit voor Oranje. De keeper van 37 schrijft op Instagram dat hij zijn droom als klein jongetje heeft waargemaakt... en dat hij nu klaar is voor een nieuw hoofdstuk. In Den Haag zijn de eerste mensen veroordeeld voor de rellen van afgelopen zaterdag. Een man van 20 kreeg de zwaarste straf van zes weken cel, waarvan drie voorwaardelijk. Verder zijn ook taakstraffen en voorwaardelijke straffen uitgedeeld. In totaal stonden vandaag 14 mensen voor de rechter in zogenoemde supersnelrechtszaken. En tot nog toe zijn twee verdachten vrijgesproken. Cartoonist Peter de Wit heeft dit jaar de Inktspotprijs gewonnen. Zijn tekening, Gaza Beach 2030, is door de jury uitgeroepen tot de beste politieke tekening van het jaar. De winnende spotprint verscheen op 8 februari dit jaar in de Volkskrant. Daarop is een gezin te zien op een strand in Gaza in 2030. Een peuter graaft in het zand en vindt daaronder menselijke botten en schedels van omgekomen Palestijnen.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 sunbeams will soon smile through. Good morning, good morning. Sell it, Ma, sell it. Good morning, my darling, to you. Een heel goedemorgen, welkom bij ZFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en vandaag heb ik het programma samengesteld... en ga ik het natuurlijk ook presenteren. Ik heb een uh, eh, willekeur aan artiesten meegenomen moderne, maar ook wat oudere artiesten. Ehm, veel orkesten vandaag. Ik krijg straks ook een gast in de studio. Die houdt erg van big bands. Daarom ook veel orkesten vandaag in de uitzending. Ik ga beginnen met ehm, Jan van Duiker en Marcel Veenendaal. Zij hebben in 2024 eh, een plaat opgenomen. Dat heet Love on Field. Ik heb ze laatst gezien in het Concertgebouw in Amsterdam. En dat was heel goed. En natuurlijk is, uh, Jan van Duiker een eh, fantastische trompetist. Gaat, gaat u luisteren naar Mi Amore, Jan van Duiker en Marcel Veenendaal. I hide my despair from wasted away. Jan van Duikeren en Marcel Veenendaal. Mocht u het niet weten, Marcel Veenendaal is de zanger van Direct, een popband. Nou, deze combinatie met Jan van Duikeren, ik vind hem heel mooi... en ik hoop dat ze nog veel meer albums gaan maken. Ik ga verder met een andere trompetist, Ruby Braff. Ik heb een opname gevonden waarin hij samenspeelt met Buddy Tate... en de Newport All-Stars. En het nummer heet Body and Soul, Ruby Braff. Ruby Broth en Buddy Tate. Ik ga verder met Sonny Rollins. Die is al een tijdje niet voorbij gekomen. En ik heb een eh, heerlijk nummer klaar liggen. Dat heet Roundabout Midnight. Sonny Rollins. met met Roundabout Midnight. Ik ga verder met Teddy Wilson. Teddy Wilson is een eh, jazzpianist. In eh, zijn jeugd studeerde hij piano, maar ook viool. En hij begon daarna te spelen in de bands van eh, Chick Webb, maar ook Louis Armstrong. In 1933 ging hij richting Benny Carter... en in 1935 ging hij over naar een band met Benny Goodman. En later kwam daar ook nog eens Lionel Hampton bij... en zo werd Teddy Wilson eigenlijk de eerste zwarte muzikant... die samenspeelde met blanke collega's. Hij speelde nog met vele andere artiesten samen in de jaren 30 en 40. Hij maakte meer dan 50 albums. Hij speelde onder andere nog met Billie Holiday en eh, Lester Young... Roy Eldridge en Ben Webster samen. Het nummer wat ik heb eh, klaarstaan heet Blues for Daryl... en het komt van het album I Got Rhythm uit 1957. Teddy Wilson met Blues for Daryl. We gaan een sprong maken in de tijd. We gaan naar 2002. Stefano Di Battista, een saxofonist. Hij heeft een, ehm, zijn derde album gemaakt voor Blue Note Records. Het heet eh, About Roma. En natuurlijk eh, staat zijn, al zijn muziek dan in het teken van Rome. Hij speelt hierop samen met Eric Legini op piano... Rosario Bonacorso op bas en André Ceccarelli op drums... En ze worden vergezeld door het uh, eh, symfonieorchestra van eh, Radio Frankrijk, Radio France. Die een, eh, ja, de mooie accenten en motieven ernaast zet. Het nummer heet Anastasio. Stefano Di Battista. Hanno Battista met Anastasia. Ik ga verder met een eh, ja, andere geweldige trompetist. Vorig jaar kwam er een album uit. Het bleek al een tijdje op de plank te liggen. De naam is Roy Hargrove. Hij is helaas overleden. Ik heb hem een eh, aantal keren gezien in eh, Den Haag. Onder andere op het Sea Jazz. En ja, geweldige muzikant was hij. En dat nummer wat op de plank lag en dat album wat op de plank lag... het album heet Grande Terre en het nummer heet Kamala's Dance. Roy Hargrove. Thank you. Hargrove met Kamala's Dance van het album Grande Terre. Ik ga verder met eh, twee artiesten weer een stukje terug in de tijd. Ben Webster en Oscar Peterson. Het album heet Ben Webster meets Oscar Peterson en het nummer heet This Can't Be Love. Webster en Oscar Peterson. Dit nummer duurt iets te lang, dus ik ga het ehm, eh, stoppen. Ik heb namelijk een eh, heel leuk vierluik klaar liggen. Ik eh, doe dat wel eens meer, een drieluik of een vierluik... van een bepaalde titel in de jazz. En zoek ik allerlei verschillende uitvoeringen daarbij. Vandaag gaat het over het nummer... It Don't Mean A Thing If It Ain't Got That Swing. En de eerste uitvoering die ik heb staan is van Django Reinhardt. Vervolgens ga ik gelijk door met Annie Ross en Gary Mulligan. En dan ga ik door met Roy Eldridge en als laatste Ernie Wilkins. It don't mean a thing if it ain't got that swing.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 if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. Well, it don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing if it ain't got that swing. Do I do I do I do I do I do I do I do I It don't mean a thing. All you've got to do is swing. Sugar do it up, do it up, do bum do bum do bum do bum bow.

It don't I've got to do with them. It makes no difference if it's sweet or baby. Just give that rhythm everything you own, baby. 路吧，的树。 if you ain't got that swing. Oh, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, Bobby, don't mean a thing if you ain't got a swing, baby. U luistert naar Ernie Wilkins en his orchestra met It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing. Dit is wel het laatste nummer van het eerste uur van ZFM We zijn natuurlijk zo direct terug na het nieuws van 11 uur. Met nog veel meer mooie muziek. Blijf vooral luisteren. Eh, ja, deze uitvoering was korter dan ik had eh, verwacht. Dus ik ga gewoon nog een klein stukje van het volgende nummer draaien... wat we na het nieuws van 11 uur hebben. En dat nummer is van Joke Bruis. En na het nieuws van 11 uur kom ik daar natuurlijk nog veel verder meer op terug. Fly Me to the Moon.